uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de aanval op een moskee in het Engelse Southport... zijn gisteravond 39 agenten gewond geraakt. 27 moesten ervoor behandeling naar het ziekenhuis. Ze hadden bijvoorbeeld botbreuken of snijwonden. De onlusten braken uit na een waken voor de slachtoffers van de steekpartij in de havenstad... waarbij drie kinderen werden gedood. Op sociale media gaat rond dat de dader een moslim zou zijn. Daarop trok een menigte naar de moskee. De Britse politie zet daar voorlopig extra agenten in. De daders zijn waarschijnlijk aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. De triathlon op de Olympische Spelen in Parijs gaat door vandaag. Het water van de Seine is schoon genoeg om in te zwemmen, zegt de organisatie in Parijs. De wedstrijden waren eerder uitgesteld vanwege de gebrekkige waterkwaliteit. Er zaten onder meer te veel bacteriën in het water na de vele regen van afgelopen weekend. De vrouwen starten de triathlon straks om 8 uur, de mannen om kwart voor 11. Er doen ook vier Nederlanders mee, twee bij de mannen en twee bij de vrouwen. Venezuela moet onmiddellijk de verkiezingsresultaten openbaar maken. Die oproep doen de Amerikaanse president Biden en de Braziliaanse president Lula. Eerder melden het samenwerkingsverband van Amerikaanse staten... dat ze de verkiezingsuitslag in Venezuela niet erkennen... Vandaag komt het samenwerkingsverband met 35 lidstaten bijeen in Washington voor een spoedvergadering. En in Amerika zijn in 150 jaar tijd zeker bijna duizend inheemse kinderen omgekomen op kostscholen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger omdat ze niet werden geregistreerd. volgens de onderzoekers zijn de kinderen omgekomen door ziekte en mishandeling. Minister Heland, zelf Native American, dringt aan op excuses van de regering. Het weer, zonnewolken vandaag bij 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.